Volgens netbeheerder Tennet zitten 80.000 tot 100.000 huishoudens... in onder meer Lisse, Sassenheim, Voorhout, Katwijk, Noordwijk en Hillegom zonder stroom. De stroomstoring is ontstaan door een nog onbekend defect in een hoogspanningsstation. Het KNMI heeft in het begin van de avond een weeralarm uitgegeven voor Noord-Nederland. Het alarm geldt alleen voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland. De combinatie van wind en sneeuw leidt daar tot sneeuwjacht... waardoor op steeds meer plaatsen sneeuwduinen worden gevormd. Voor de rest van het land geldt nog steeds de voorwaarschuwing voor extreem weer... die gisteren werd uitgegeven. Overal kan het glad zijn. Op de snelwegen is volop gestrooid, maar doordat er weinig verkeer is... mengt de sneeuw niet met het zout. Soms is daardoor maar één rijstrook bereidbaar. De overlast zal tenminste tot morgenochtend duren. Vooral in Noord- en Oost-Nederland heeft het busvervoer last van het weer. Er zijn vertragingen en uitvallende ritten in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel. QBus adviseert reizigers in Groningen en Drenthe die nog weg moeten... zo snel mogelijk naar hun plaats van bestemming te gaan. Onder meer het opvriezen van sneeuw kan later vanavond tot extra problemen rijden. Leiden. De bussen van Veolia in Zuid-Nederland rijden wel, maar ook daar zijn er door gladde wegen vertragingen. Op het plein voor het Griekse parlement in Athene is een bom ontploft. Doordat het plein net ontruimd was, zijn er geen gewonden gevallen. Een kwartier voor de explosie was bij een krant een waarschuwingstelefoontje binnengekomen. De bom zat in een vuilnisbak naast het graf van de onbekende soldaat. De autoriteiten denken dat de aanslag het werk is van linkse extremisten. Die sloegen de laatste maanden weer geregeld toe. Het weer bewolkt en af en toe sneeuw. Plaatselijk is het glad. De noordoostenwind is vrij krachtig tot hard. Ook morgen sneeuw, maar vooral in het binnenland minder wind. De middagtemperatuur ligt dan rond het vriespunt.